dat in een extra zitting praat over de politieke crisis in het land. Ook een paar toezeggingen die president Janukovic gisteravond deed komen aan bod. Zo wil hij de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties inperkte. Waarschijnlijk vinden de betogers de beloftes niet genoeg. Zij willen dat de Oekraïense president aftreedt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven moeten meer investeren in de integratie van Roemenen en Bulgaren, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nu Roemeense en Bulgaarse arbeiders hier zonder beperkingen aan het werk mogen, kunnen dezelfde problemen ontstaan als in het verleden met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Volgens de Raad is het belangrijk dat nieuwkomers hier niet werkloos thuis komen te zitten. Kinderen in probleemgezinnen hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden als buren, familie en vrienden meer betrokken zijn bij de zorg. Dat blijkt uit een proef die de landelijke jeugdzorgorganisatie William Schrikkengroep heeft gedaan. Het aantal kinderen dat bij deze organisatie uit huis werd geplaatst is in twee jaar met een derde gedaald. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur Jan van der Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kan de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series, zoals Het Zonnetje in Huis, Oppassen en Vrienden voor het Leven. Edmond Klassen was 75 jaar. Het weer nu nog temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de ochtend in het zuidwesten en westen bewolkt en kans op regen. In het oosten en noordoosten wat zon. Het is vandaag een graad of 5 maximaal. Dit was het NWS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A4 Hoofdvliet Vlaardingen voor Vlaardingen Oost 2 kilometer. En op de A7 Zaandam voor het knooppunt Zaandam 9. En aansluitend op de A8 richting Amsterdam 5 kilometer daar weer op aansluitend de A10 West richting Den Haag tussen het Koenplein en Westpoort 2 en de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 2 kilometer.